Daar Rutte natuurlijk heel trots op. Een uurtje geleden heeft hij gespeecht en hij vertelde alvast iets over de investeringen die de NAVO wil gaan doen. A five-fold increase in air defense capabilities. Because we see Russia's deadly terror from the skies over Ukraine every day. And we must be able to defend ourselves from such attacks. Thousands more tanks and armored vehicles. Because even though warfare is changing fast, we still need to be able to protect our soldiers on the battlefield. Er wordt dus vijf keer meer geïnvesteerd in luchtafweersystemen... en er komen duizenden tanks en panzervoertuigen bij. Verwacht wordt dat alle NAVO-landen tijdens de top akkoord zullen gaan... met het verhogen van de defensiebudgetten van 2 naar 5 procent. De politie heeft vier jonge mensen opgepakt voor het stelen van tientallen telefoons. Volgens de politie wisten ze op de een of andere manier waar en op welke naam er telefoons bij pakketpunten werden bezorgd. Met een vals identiteitsbewijs en een afhaalcode haalden ze de telefoons op. Op een foodtruckfestival in het Belgische Brugge is gisteravond een vrouw vast komen te zitten tussen twee delen van een groot springkasteel. Ze moest door de brandweer worden bevrijd. Daarna is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. En goed nieuws voor wie dit gemist heeft. Michael. Michael van Gerwen is back. Vorige maand deed hij een stapje terug nadat het uitging met zijn jeugdliefde Daphne. Hij had tijd nodig om het te verwerken. Daardoor miste hij meerdere toernooien. Maar komende vrijdag gooit hij weer pijltjes tijdens de US Darts Masters in New York. Van Gerwen staat nog steeds derde op de wereldranglijst achter Luke Humphries en Luke Littler.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 Hoe ik de jaren die verstreken, bijna niet aan je gedaan. dat ik toen niet zeggen kon. is het nieuws van NOS op 3. Bij een demonstratie van Extinction Rebellion op de A44 zijn vanmiddag 31 mensen opgepakt. Naast demonstranten zijn ook twee journalisten van het Leids Dagblad meegenomen. Waarom precies